Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Ruim 200 appeluri in Alkmaar softwareproblemen heeft. Het bedrijf stapte drie weken geleden over op een nieuw systeem... en dat levert logistieke problemen op. Apotheken draaien overuren om toch een voorraad medicijnen te hebben voor patiënten. Zo proberen ze de medicijnen bij andere leveranciers te bestellen. De groothandel in Alkmaar denkt dat het probleem binnen een paar dagen is opgelost. Voor de kust van Terschelling is een haai gespot. Het dier zwom vlak bij de kust in het ondiepe water van de Noordzee. Een wandelaar maakte een foto. Het blijkt om een gevlekte, gladde haai te gaan. Een soort die niet gevaarlijk is voor mensen. Hij heeft stompe tanden en eet vooral krabben en kreeften. Het motief van de schutter die vorig jaar in Las Vegas het vuur opende op festivalgangers blijft een raadsel. Dat is de eindconclusie van het politieonderzoek naar de zaak. Bij de aanslag op 1 oktober vorig jaar schoot een man van 64 vanuit zijn hotelraam op festivalgangers. Er vielen 58 doden en meer dan 800 mensen raakten gewond. De dader pleegde zelfmoord voor de politie binnenviel. Bij het EK baanwielrennen hebben de Nederlandse teamsprinters het goud veroverd. De vier mannen versloegen Frankrijk in de finale. De Nederlanders waren al wereldkampioen op het onderdeel. Eerder vandaag veroverde Kirsten Wild ook al de gouden plak op het EK-baan wielrennen. Dat was op het onderdeel Scratch. De regerend wereldkampioene bleef haar Britse tegenstander net voor. Het weer, het koelt maar langzaam af. Vannacht komen de minima rond 18 graden. Lokaal kans op een mistbank. Dit weekend wordt het iets koeler, maar de maxima liggen nog, nog steeds boven de 30 graden.